Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Veel Poolse jongeren in Nederland zitten in de problemen. Vaak zijn ze laag opgeleid of werkloos. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... onder 600 Polen die sinds 2004 naar Nederland zijn gekomen. Van de jongeren tot 24 jaar heeft iets minder dan de helft alleen basisonderwijs gehad. En een vijfde van alle jongeren heeft geen werk. In tegenstelling tot de jongeren hebben oudere Polen in Nederland vaak wel een middelbare of hogere opleiding gehad. En van alle Polen in Nederland heeft 69% werk. Dat is ongeveer net zoveel als onder autochtonen. Het SCP concludeert dat de integratie van Polen niet zonder problemen verloopt. De positie van jongeren is daar een voorbeeld van. Toch heeft die groep volgens het SCP potentie, omdat ze op verschillende punten een betere uitgangspositie hebben dan niet-westerse allochtonen. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-tv-programma Oog in Oog. Volgens Cohen is het niet onwaarschijnlijk dat het kabinet valt. Als de gedoogpartner de andere partner zo blijft uitschelden, dan kan dat op een gegeven ogenblik vervelend worden, zei Cohen. De PvdA-leider benadrukte dat hij een rol wil blijven spelen in de Nederlandse politiek en dat het kabinet verkeerde keuzes maakt. De marechaussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden op verdenking van drugsmokkel. De man van 31 werkt op de marinebasis Parera en zou cocaïne in dienstenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam half juli aan het licht toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. In verband met deze zaak zijn op Curaçao op verschillende plaatsen huizen doorzocht. Het weer bewolkt en buien. Het wordt 12 graden vannacht. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust is de wind krachtig. Overdag dan blijft het wisselvallig met veel bewolking en buien. En het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.